Na de onderhandelingen kregen ze last van tranende ogen en een geïrriteerde huid. Ze zijn nu weer helemaal hersteld. Achter de aanval zouden Russen zitten die tegen de vredesbesprekingen zijn. Ondertussen gaan die gewoon door. Morgen wordt er gepraat in Istanbul. Je hoort correspondent Iris de Graaf. Poetin neemt Zelensky niet serieus als gesprekspartner. En daarom zien we de afgelopen tijd steeds die delegaties hè, die de onderhandelingen doen. Maar het is nog maar de vraag of ze verder gaan komen. Want op veel punten staan die beide landen nog steeds net zo lijnrecht tegenover elkaar als de afgelopen weken. In Mariupol in Oekraïne is het aantal doden sinds de Russische inval opgelopen tot ruim 5000. In de hoofdstad Kiev gaat het om ruim 100 burgers. Van 20 doden is de identiteit niet meer te achterhalen, melden burgemeesters van beide steden. Apple moet 5 miljoen euro betalen aan toezichthouder AMC. Zij vinden dat je in de App Store voor dating-apps zoals Tinder... niet alleen met het betaalsysteem van Apple moet kunnen betalen... maar ook met andere betaalsystemen. Apple moet nu met een nieuw plan komen om dit mogelijk te maken. Anders kunnen ze een nog hogere boete krijgen. En als je een paar jaar geleden naar je rijlessen toe was aan je CBR-examen... was dat binnen een paar weekjes gepiept, was je aan de beurt. Dat is nu in Amsterdam bijvoorbeeld wel anders. Leerlingen die voor het eerst willen gaan afrijden, daarvoor is op dit moment... Uh, de eerstvolgende optie 15 augustus om te kunnen afrijden... En eh, voor, voor de zakkers ligt dat ergens eh, midden juli. Het komt door corona, zegt het CBR. Daardoor lopen ze hopeloos achter en werken ze zelfs de weekenden extra om iedereen te kunnen laten afrijden. Rijschoolhouders worden hier en daar ervan beschuldigd dat ze de lange wachttijden gebruiken om meer geld te verdienen aan de leerlingen. Geheid zullen de rijscholen zijn die daar proberen eh, van te profiteren. Daar zijn wij niet één van. maar wat wij wel proberen te doen is dus de leerling echt duidelijk maken op het moment dat zij over de vloer komt te zeggen van hé, hey, het duurt nu wat langer dan, eh, dan normaal. Het CBR zegt extra mensen aan te nemen en over te werken om alles weer bij te trekken. En dan nog het weer op veel plekken zonnig, vooral in het noorden wat bewolking. Morgen ook bewolkt, in het zuiden wat regen en dan maximaal 15 graden.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 2009 met Jesse Farrell en You Make Me Feel. De volgende zanger die we klaar hebben staan... die haalt zijn invloeden uit George Strait, George Jones en Brooks Dunn. We hebben het dan over de Nederlandse Robert Weston. En hij heeft zijn nieuwe single opgestuurd en die heet Until Today. She made was walking out She put a dent in my truck verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl just ain't right I made up my mind I'm heading home Oh babe Oh can't you give it time I'll keep you warm at night van de Courtyard Hounds en See You in the Spring. Hoogste voor de Nashville Spiegelplaat. En dat is eh, deze week het nummer Lonesome, Hungry and Mean. We pakken eerst in 1972 de uitvoering van Waylon Jennings. En dan gaan we naar 2019 en dan vinden we daar de uitvoering van Trevor Stritt. Twee keer Lonesome, Hungry and Mean. Dit is de Nashville Spiegelplaat. tout le bluegrass time. to it left some scuffs and scars. You can feel the ghost of Hank singing your cheating heart. It survived a flood in 2010. de nieuwste single van hun album This Life We're Living. Carrie on the het is weer tijd voor onze maandartiesten. Dit eh, komt van het album Storyteller, wat alweer haar vijfde album is... met twee nummer 2 hits en twee nummer 1 hits, waar dit er eentje van is. Church Bells. Jenny grew up wild like a Blackfoot daisy Out in the shack with a blue tick hound Broke as hell, but blessed with beauty The kind that a rich man can't turn down She caught the eye of an oil man dancing One summer night in a dime store dress She had the looks, he had the mansion And you can figure out the rest It was all roses, dripping in diamonds Sipping on champagne was all uptown wearing that white gown, taking his last name. She could hear those church bells. this old boy ain't traveled down. Yes, you've been dreaming about a bunch of kids, a picket fence in some small town. Hey, I was born the rambling kind, home sweet home I've never found. the chances are Texas Country met een vleugje Red Dirt. We gaan naar de Tumbleweeds, Nederlandse formatie eh, die in de jaren 70 redelijk wat hits had. En ik word hier altijd zo blij van. We gaan naar 1974, Country Girl. 1974 met Country Girl. Binnenkort komt het nieuwe album van Miranda Lambert uit. Dat gaat heten Palomino en alvast een voorproefje daarvan. Ja, hier is Strange, Miranda Lambert. Coyotes on my left and wolves on my These make me feel strange that's alright Pour you up a little something cause tomorrow might Play a guitar as you're rolling away Singing times like these make me feel strange Times like these make me feel strange Miranda Lambert Strange. Dus van het album wat binnenkort uit gaat komen, wat heet Palomino. We gaan naar de laatste digitale brievenbus voor deze week. Dat is eh, een plaat uit Canada van J.J. Vos. Hij heet Some People. En deze uit Regina, Saskatchewan, als ik dat goed uitspreek... is een root country zanger. We gaan er naar luisteren. Some People, J.J. Vos. Some people stay... Well, some people head down the road Some people rock, some people roll, and some people sing. Some people just gotta dance. Some people play safe, some people take the chance. some people love And some people so full of hate And some people say nothing Some people have a lot to say Yeah digitale brievenbus van deze week. Die kwam uit Canada en was van J.J. Vos. En de nummer heette Some People. Host het uit voor wat volk. Eliza Kiddison. Dit is Buffalo Girls Redux. Shy and was steaming my kettle and my dancing shoes. Pedal to the metal. gotta get to Washakie before the sun sets, so I dance by the light of the moon. Buffalo gals and pony boys get to congregating down in Old Blue Boys. Cowboys coming out to make some noise at the Wind River Rendezvous. I danced with a guy with a hole in his sock and his heels kept rocking, knees kept knocking. Tomorrow Won't you come out tonight? Locals Redux. Eh, wij gaan naar de laatste twee nummers van ons Spotlight-album van deze week. Dat is nog steeds Welcome to the Block Party van Priscilla Block. Achter elkaar I Know a Girl en daarna Heels in Hand. pedal to the ground kept those wheels rolling when all you want is what you had and what you had you can't get back voor deze week de laatste twee nummers van Priscilla Block van het album Welcome to the Block Party, I Need a Girl en je hoorde net Heels in Hand. Het is alweer tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Ik heb nog twee platen voor je klaarstaan. Straks Brad Paisley met Sharp Dress Man. Inderdaad, diegene die origineel van CC Top is. En nu eerst nog Daily en Vincent. En deze heet... stop dreaming That's when I'll stop loving you. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Doei doei. question or just want to say hi, go to our Facebook page, Nashville Radio Show. crazy about a sharp-dressed man.